en worden opgevangen door andere familieleden... mogen hun ouders, broers en zussen niet meer over laten komen. Het kabinet wil zo zorgen dat ouders niet meer hun kind vooruitsturen... om makkelijker asiel voor het hele gezin te krijgen. De bazen van de IND, die bepaalt wie in Nederland mag blijven... vinden het volgens NRC geen goede regels. Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is vannacht iets ontploft. Buren hoorden een harde knal. en getuigen zag daarna iemand wegrennen. De deur is eruit geknald en er hangen plafondplaten los. In meerdere plaatsen zijn afgelopen maanden aanslagen op Poolse supermarkten geweest. Of die iets te maken hebben met de explosie van vannacht is niet duidelijk. Veel leerlingen proppen nu nog gauw even een broodje naar binnen voor de eerste schooldag. In de regio Noord gaan de scholen weer open. Ook deze middelbare in Dronten zit weer vol. Ik ga ervan uit dat leerlingen eh, veel zin hebben. En eh, ik weet eh, in ieder geval van mijn docenten en andere medewerkers dat ze niet kunnen wachten. Is natuurlijk wel iets anders dan anders door corona. Middelbare scholieren moeten anderhalve meter afstand houden en mondkapjes op in de gangen. Op de Haringvlietbrug tussen Rotterdam, Zeeland en Brabant... kun je vanaf vandaag het gaspedaal niet meer helemaal intrappen. De maximumsnelheid gaat daar van 100 naar 50 km per uur. Dat moet de brug minder belasten. De aluminiumplaten kunnen de trillingen van het verkeer niet meer aan. Dus moeten automobilisten voortaan zachter rijden over twee smalle rijstroken. Heel erg smal is het. En er stond ook een flitser En bent u geflitst? Nee, ik heb flitsmeister aan. Hè? Ja, dat, was, eh, ja, dat ging niet hard. Het was, eh, en het was een beetje een vreemde situatie. Want je hebt twee eh, rijbanen waarbij de linker eigenlijk veel te smal is om over te rijden. Zo leek het. wat, het zag er een beetje gevaarlijk uit. Maar geen ongelukken gebeurd? Ik heb niks gezien. Bij ons ging alles goed. Rijkswaterstaat denkt dat er geregeld files zullen staan. Er rijden elke dag ongeveer 65.000 auto's en vrachtwagens over de Haringvlietbrug. Het weer lekker zonnig vandaag. Blijft overal droog. 20 graden aan zee, 23 in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar... tussen de afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. De vertraging is een kwartier.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 I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted time now your touch you might stay out. Come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. broek zakt af, pikzakken zitten bomvol.